uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mark Overmars vertrekt per direct bij Ajax vanwege een MeToo-kwestie. De directeur voetbalzaken heeft volgens de club langere tijd... grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. Overmars zegt dat hij vorige week pas ontdekte hoe zijn berichten op anderen overkwamen... en dat hij zich kapot schaamt. Ajax noemt de kwestie pijnlijk voor iedereen. In Zuid-Limburg is de rivier De Geul op enkele plekken buiten zijn oevers getreden na de zware regenval van gisteren. Bij Wijlren overstroomde een opslagterrein van bierbrouwerij Brand. En bij Epen kwam de kelder van een voormalige watermolen blank te staan. De situatie was daar enkele uren spannend, maar halverwege de nacht begon het waterpeil bij Epen te dalen. De veiligheidsregio verwacht dat op sommige plekken langs De Geul nog enkele tuinen, kelders, wegen en parkeerterreinen kunnen onderlopen. Er zijn uit voorzorg zandzakken uitgedeeld. Vandaag rijden er op verschillende trajecten minder treinen door het personeelstekort bij ProRail. De spoorbeheerder kampt al een tijd met te weinig verkeersleiders. Daardoor kreeg het bedrijf het rooster voor de verkeersleiding vanochtend in Utrecht niet rond. ProRail adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden. Senegal heeft de Afrika Cup veroverd. In de finale wonnen de Senegalezen na strafschoppen van Egypte. In de reguliere speeltijd en in de verlenging was er niet gescoord. Het is de eerste keer dat Senegal de Afrika Cup wint. Aanvaller Mané werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Dat werd gehouden in Cameroen. Voor het eerst in 70 jaar is op de Olympische Winterspelen... een Nederlandse alpineskiester in actie gekomen, Adriana Jelinkova. Dat duurde niet lang. In de eerste run van de reuzenslalom miste ze een poortje... waardoor ze niet verder mocht. Jelinkova komt woensdag nog wel uit op de gewone slalom. Het weer. In het binnenland eerst nog een enkele winterse bui.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 Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaatsen, ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes doen. Word hater, Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled Maar vanavond, je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, laat je staan, kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Dat die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes je kieren. We zijn het dieren. Ik wil je kieren. Hou op je knieën. like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living.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 Can't I be done? at Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. De stoelen gaan weer van de tafels, de body wordt gepoetst het is de hoogste tijd. De kaarsjes worden aangestoken, uit de jukebox klinkt André. Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Eén ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd. Zolang lang gewacht op weer een avond gezelligheid. Welkom mevrouw, welkom meneer. De deur opent weer. Oh, ik heet je welkom bij de eerste ronde glazen die staan waar ze altijd stonden Te wachten om geduldig gevuld te worden Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig Ik heb gewacht op de dag dat dit kon Het geluid van de bel weer luidt als ding dong het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de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 Volgens de club heeft de directeur voetbalzaken langere tijd grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. Overmars zegt dat hij zich kapot schaamt. In Zuid-Limburg is de rivier De Geul op enkele plekken buiten zijn oevers getreden... na de zware regenval van gisteren. Zo overstroomde bij Weilre een opslagterrein van bierbouwerij Brand. Vandaag rijden er op verschillende trajecten minder treinen. Dat komt door het personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail in Utrecht. Reizigers krijgen het advies om de reisplanner goed in de gaten te houden.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 Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice. tumbling. Deny my place time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. there's something inside so strong, so strong.